Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Meldingen van vergeten infectieziekten, mazelen en kinkhoest lopen op. Zo is het aantal meldingen van mazelen dit jaar gestegen tot meer dan 100. Dat is meer dan de afgelopen jaren. En opnieuw is in Nederland een baby overleden aan kinkhoest. Bij het RIVM zijn dit jaar al bijna 13.000 besmettingen met kinkhoest gemeld. En dat is het hoogste aantal in 12 jaar. In bijna 600 gevallen ging het om baby's. Het demissionair kabinet is maandag met tien ministers en staatssecretarissen... bij de Nationale Slavernijherdenking in Amsterdam. Tweede Kamervoorzitter Bosma gaat niet. Zijn uitnodiging is door de organisatie ingetrokken... omdat hij eerder controversiële dingen heeft gezegd over racisme en die herdenking... en die niet terug wil nemen. De Amsterdamse burgemeester Halsema is blij dat hij niet komt. Ik hoop wel dat de Tweede Kamer in zijn geheel tot de opvatting komt... dat het van belang is dat er een vertegenwoordiger is. De Amerikaanse president gaat gratie verlenen aan militairen... die veroordeeld zijn omdat ze homo zijn. Het gaat om duizenden militairen die sinds de jaren 50 ontslagen en veroordeeld zijn. Biden zegt dat hij een historische fout recht wil zetten. Militairen die gratie krijgen kunnen hun ontslagreden aan laten passen... en het salaris dat ze zijn misgelopen terugkrijgen. Oekraïne, België, Slowakije, Roemenië. Ze trappen ongeveer nu af voor hun laatste potje in de poolfase. En fitcheck, let als je gaat kijken eventjes op de tenues van België. Die spelen vanavond voor het eerst in hun uitshirts. Deze Belgische verslaggever vertelt hoe ze eruit zien. Een lichtblauw shirt en een bruine broek. Een verwijzing naar een van de bekendste Belgische stripfiguren, Kuifje. Deze TikToker is enthousiast over Kuifje, die in het Engels Tintin heet. I think Belgium killed it with their kit, with the blue shirt again, with diamond details all around, brown shorts, and white socks. Adidas specifically added a collar to this jersey so that the whole set will look exactly like Tintin's shirt. Ja, er zit dus speciaal een wit kraagje aan het Belgische uitshirt. En vanavond om 9 uur staan er nog twee wedstrijden voor je klaar. Tsjechië, Turkije en Georgië, Portugal. Dan nog het weer. Daar kan ik kort over zijn. Het is lekker zonnig, warm, 26 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Er staat nog wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. De weg is weer vrij, de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Je hebt ook nog 10 minuten oponthoud op de A4 naar Amsterdam...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 Why we worry, tell me. Why we cry and tell me. Can we live together without pain? Burdens at our doorstep travel, lay them down Stringdusters en Rise Sun. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. Op vele verzoek een themashow met alleen maar deze muziekstijl. En eh, ja, als vaste luisteraar van de show kan je het inmiddels al wel weten. Hè? Als we bluegrass muziek draaien, dan komen deze mannen vaak voorbij. De Infamous Stringdusters waren dus met Rise Sun. Nu gaan we naar 2019. Een heel mooi bedankje aan alle radioprogrammamakers die deze muziek levendig houden en in hun show draaien. Graag gedaan door Irene Kelly. Dit is Bluegrass Radio. It's like you always know it's on my mind. Like you know just what I need to hear. for a shout out or music request. Nashville Radio Show. When I turned 16, I said that I was leaving. Find a better way of what i done. said, understand, we've done all the folks up there going back to my Kentucky country home. country dat waren Elwood en de Smoky Ridge Boys met Kentucky Country Home. We gaan nu verder met een band die al meer dan 25 jaar bestaat. Ze zijn met de viertjes en ze komen uit Colorado. En ze zijn nog lang niet klaar met het maken van muziek, want ze gaan nog lang door. Maar nu gaan we naar 2013 voor de Yonder Mountain String Band en Straight Line. to walk a straight line. Thinking it's the wind that's trying to push us to the side. Never stop to take a look behind. Hoping that tomorrow will see us safely down the straight line. Thought it would seen some good in that straight and with each step I seem to get more tired. And someone up around the bend, yeah, I heard him say the road no, never ends. And we choose to walk the straight line, thinking it's the wind that's trying to push us to the side, and never stop to take a look behind, hoping that tomorrow see her safely down the straight line. my door, but don't I owe myself a little more? Cause in the end, the rising sun illuminates a life never begun. What good is it to walk the straight line? Thinking it's the wind that's trying to push us to the side. safely down the straight line. See us safely down the straight line. The straight line. In deze themashow vol met bluegrass muziek hebben we geen maandartiest, spotlight album of digitale brievenbus, maar wel spiegelplaten. En daarvoor gaan we nu naar 1945 en naar 2013. Het was eerst een nummer van Bill Monroe en onder andere een Elvis en een Paul McCartney hebben zich gewaagd aan dit nummer. Het is het officiële bluegrass nummer van de staat Kentucky en Alan Jackson nam het op op zijn bluegrass album die hij in 2013 uit Eerst Bill Monroe dus en daarna Alan Jackson twee keer Blue Moon of Kentucky. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. goodbye. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Kentucky keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars are shining bright. They whispered from on high, your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on, the one that's gone and said goodbye. I want to take a minute here and uh, say thanks to all the people who helped me put this album together. The pickers that did such a great job on the fiddle, Tim Crouch, Mandolin, Adam Steffi, the Dobro, Rob Ikes, Banjo, Sammy Sheila, acoustic guitar, Scott Coney, the bass, Tim Dishman, and the harmony background vocal John Rigsby and Mr. Ronnie Bowman and Keith Stegall and Adam Wright. Thank y'all for producing this thing and helping put it all together. Uh, John Kelton, engineer, and Travis Humbert for helping John. And, uh, I want to make this bluegrass album for a long time. I'm proud to finally get the chance to do it. Hope y'all enjoy it, and thanks for listening. blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one who has gone and proved untrue. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. was onze eerste spiegelplaat in deze themashow vol met bluegrass muziek. Bluegrass muziek. Je hoorde Bill Monroe en daarna Ellen Jackson. Twee keer Blue Moon of Kentucky. We gaan nu verder met een artiest die werd geboren in Litouwen... en muzikaal beïnvloed werd door onder andere Dolly Parton, Johnny Cash en Alison Krause. Van haar album Mariah with a J hoor je Mariah Drozen en Cry Baby Cry. En daarna The Steel Drivers en Blue Side of the Mountain. Searching Astrid van der Kaai. walk my way. And a thousand violins begin to play. Or oh, it might be the sound of your hello, the music that I hear, Lord. I miss thee the moment you're near. You can say that you're leaving. can say that you're leading love In 1954 werd het nummer eh, Misty alleen instrumentaal nummer opgenomen door pianist Errol Garner. Maar het kreeg pas echte bekendheid toen er een tekst op werd geschreven en door Johnny Mathis opgenomen werd. Je hoorde zojuist de bluegrass versie van Dan Rigsby, het hele mooie Misty. We gaan nu verder naar 1979 voor een nummer dat voor het eerst werd opgenomen in 47 door Charlie Monroe en his Kentucky Partners. Curly Sackler en and the Nashville is bringing in the Georgia Mail.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 Hij gaat de bluegrass muziek ook niet uit de weg. Hij nam in 2010 het album Up on the Ridge op met alleen maar bluegrass nummers. En dit is een duet, of dit was een duet samen met Alison Krauss en dat heet Draw Me a Map. De volgende plaat, ja, ik vind hem zo bijzonder. Het is een van de grootste hits van de hardrockband Van Helen. Maar de liedzanger toen de tijd van de band, David Lee Roth... heeft dit, dus, dit dus ook blijkbaar opgenomen met de John Jorgensen Bluegrass Band. Dit is Jump. all generations. 2020 voor een liedje over onbereikbare liefde die toch bereikbaar zou blijken te zijn. Tim Shelton Syndicate was dit met Diane. We gaan nu verder met Dan Tyminski en dit is Fate is a Mystery. is faithful, trusting love. Nashville fruitautomaat. 70 mes Osborne Brothers en Gotta Travel On. Als je met je hele familie bluegrass muziek kunt maken, is dat natuurlijk heel mooi. En nog mooier is als je gewoon ook lekkere covers kunt maken van oude nummers.